Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het huis van Vestia-topman Marcel de V in Hazerswoude. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. De Rotterdamse woningcorporatie zit in grote problemen. Door speculatie met financiële producten kampt Vestia met een tekort van anderhalf miljard euro. De financiële topman van Vestia werd vrijdag opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij omkoping, witwassen en belastingfraude. Het OM kwam hem op het spoor met hulp van een medewerker van het bedrijf FIFA Finance in Bussum. Dat bemiddelt tussen banken en publieke instellingen die hun risico's op leningen willen afdekken. De tussenpersoon stapte zelf naar het OM nadat in februari bekend was geworden dat Vestia in de problemen zat. Egbert Deriks en Gerard van Maasakkers hebben de Annie M.G. Schmid-prijs gekregen voor hun lied Zomaar Onverwacht. Het komt uit de laatste theatershow van Gerard van Maasakkers Lijflied. Daarin bezingt van Maasakkers een alledaags moment met een verloren geliefde dat hem is bijgebleven. Een verrassend subtiel lied, waar steeds weer nieuwe kanten aan te ontdekken valt, zegt de jury. Dirks en Van Maasakkers kregen de prijs in het De Lamar Theater uit handen van Janine van den Ende. De onderscheiding voor het beste lied bestaat uit een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmid en 3500 euro. De prijs ging eerder naar onder andere Brigitte Kaandorp, Maarten van Roosendaal, Harry Jekkers en Bram Vermeulen. In Pakistan zijn tientallen ontsnapte gevangenen vrijwillig teruggekeerd naar hun cel. Ze gingen er gisteren vandoor toen Taliban-strijders de gevangenis aanvielen. In totaal namen 384 gevangenen de benen. Van hen zijn er nu 53 uit eigen beweging teruggekeerd. Ze zeggen dat ze helemaal niet wilden ontsnappen, maar dat ze door de Taliban daartoe werden gedwongen.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 Hey nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to fuck. Fuck 'em like you do want to come. You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one Tuesday. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, do lunch? i am a to ruin you, cunt. i am going ruin you. you gun to When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt What you want to when I celebration tonight. Celebrate, don't wait too late.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 Ooh. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You was sleeping on me, you was dozing. Now move, I'm Conan. Ooh. You have all the LUV. I gave you everything you need. Now move. Now it's up to what Y-O-U. Are you the one? Shall we proceed? Licks on some swag shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium. say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl.